uur. Mark Visser met het NOS-journaal. President Trump geven, dat melden Britse en Amerikaanse media. Op de factuur stond dat Duitsland nog 345 miljard euro aan contributie moet betalen. Volgens NAVO-afspraken moet elk lid tenminste 2% van het BNP besteden aan defensie. Duitsland hoort bij de grote groep landen die dat niet halen. Trump heeft zijn medewerkers laten berekenen wat Duitsland volgens die norm de afgelopen twaalf jaar te weinig heeft betaald en daar een fikse rente bij opgeteld. Volgens een anonieme Duitse minister gaat Merkel niet in op de eis van Trump. Hij spreekt van een provocatie. De parlementsverkiezingen in Bulgarije hebben een overwinning voor de voormalige premier Borisov opgeleverd. Zijn conservatieve pro-Europese partij haalde ongeveer een derde van de stemmen. De socialistische partij van ex-communisten eindigde als tweede. Borisov is voor handhaving van de EU-sancties tegen Rusland. Hij zal vermoedelijk een coalitie vormen met een alliantie van drie nationalistische partijen. De alliantie profiteerde van de onvrede over de toevloed van migranten... die via Griekenland, Roemenië en Turkije het land binnenkwamen. De maatregelen om de mesthoeveelheid terug te dringen lijken te werken. In de eerste twee maanden is het aantal melkkoeien met 40.000 afgenomen. Slachterijen draaien overuren en ook worden meer koeien geëxporteerd. Veel boeren maken gebruik van de stoppersregeling. Ze krijgen subsidie als ze hun bedrijf beëindigen. Het weer droog in het noorden nevel of mist.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 Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm. just trying to find a way out there.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 Gangnam Style. Op, op, op, op. Open Gangnam Style. 생겼지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 강남 스타일 star. Hey, sexy lady. Op, op, op, op, op Gangnam Star. Hey, sexy lady. Op, op, op, op. Op Gangnam Star.